met het NOS-journaal. De shutdown in de Verenigde Staten lijkt voorbij. In de Senaat zijn de Republikeinen en Democraten het volgens meer Amerikaanse media eens over een nieuwe overheidsbegroting. Ook president Trump zegt dat er een akkoord ligt om de federale overheid de komende maanden te financieren. Al bijna 40 dagen is er geen overeenstemming over die begroting en daardoor zit de Amerikaanse overheid op slot. Duizenden ambtenaren krijgen geen salaris en miljoenen Amerikanen hebben moeite om rond te komen. Als de Senaat instemt is er een financiering voor de overheid tot 30 januari. Een Duitse jongen van 17 is aangehouden omdat hij een Israëlische vlag in brand wilde steken... tijdens een herdenking van de Kristalnacht. De herdenking vond gistermiddag plaats in een park. Daar hadden zich ongeveer 15 mensen verzameld om te herdenken. Een groep jonge mannen verstoorde de bijeenkomst... en de jongen zou toen de vlag hebben gestolen en geprobeerd die in brand te steken. Hij werd kort daarna aangehouden. De kristalnacht is precies 87 jaar geleden. Toen werden in heel Duitsland en delen van Oostenrijk Joodse winkels, synagoges geplunderd. En honderden Joden werden vermoord of afgevoerd. In Slowakije zijn 30 mensen gewond geraakt bij een treinbotsing. Vijf mensen raakten zwaar gewond. De trein van Nitra naar de hoofdstad Bratislava kwam in botsing met een andere trein gisteravond. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Vorige maand was er in Slowakije ook een botsing tussen twee treinen. Toen raakten zo'n 100 mensen gewond. De algemeen directeur van de BBC en de hoofdredacteur van BBC News... hebben hun functie neergelegd vanwege een documentaire over de Amerikaanse president Trump. Daarin zijn twee delen van een toespraak van Trump aan elkaar gemonteerd... waardoor het lijkt alsof hij expliciet opriep tot de aanval op het Capitool in 2021. De directeur en hoofdredacteur erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Het weer, vannacht enkele opklaringen bij een graad of 6.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 Down the road I go. Down the road I go. Down the road I go. I come walking out. When that, that train roll up and out, I come walking out. Come walking out. Live vanuit Zandvoort. ZFM. melody. Hey, she don't wait in lines if it's too long.